uur. Morat Wakili met het NOS-journaal. Ongeveer 2% van de Nederlanders werd vorig jaar gepest. Meer dan de helft van de slachtoffers zegt daar emotionele of psychische problemen aan overgehouden te hebben. Dat komt naar voren in een enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel van de mensen met emotionele klachten zegt minder vertrouwen in mensen te hebben als gevolg van het pestgedrag. Andere klachten zijn depressieve klachten, slaapproblemen of angstaanvallen. Het versneld neerzetten van tijdelijke woningen om het dringend woningtekort terug te dringen... zet weinig zoden aan de dijk. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat onder meer te maken met terughoudendheid... om in deze flexwoningen te investeren. Zo is niet duidelijk hoe lang deze huizen blijven bestaan. Verder speelt ook het moeizaam zoeken naar een geschikte bouwlocatie een rol. Het kabinet wil dat er jaarlijks 150.000 van deze huizen worden gebouwd voor urgente woningzoekenden. Viervoudig Olympisch atletiekkampioen Mo Farah was als kind het slachtoffer van mensensmokkel. Dat onthult hij in een documentaire van de BBC. Tot nu toe vertelde Farah altijd dat hij met zijn ouders als vluchteling uit Somalië naar het Verenigd Koninkrijk vluchtte. Nu doet hij uit de doeken dat hij op negenjarige leeftijd door een vrouw is meegenomen uit Djibouti en in Londen gedwongen huishoudelijk werk deed. Iran is van plan om honderden drones aan Rusland te leveren voor de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Het zou gaan om drones die bewapend kunnen worden. Of er al drones zijn geleverd aan de Russen is volgens Sullivan niet duidelijk. Wel zegt de VS over informatie te beschikken... waaruit blijkt dat Iran deze maand nog drone-trainingen gepland heeft staan voor Russische troepen. En dan het weer. Er is flink wat zon vandaag. De temperatuur loopt op van 25 graden in het noordwesten tot 31 graden in het binnenland. Morgen wordt het met 22 tot 29 graden iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.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 Viervoudig Olympisch atletiekkampioen Mo Farah was als kind het slachtoffer van mensensmokkel. Dat onthult hij in een documentaire van de BBC. Ongeveer 2% van de Nederlanders werd vorig jaar gepest. Meer dan de helft van de slachtoffers zegt daar emotionele of psychische problemen aan overgehouden te hebben.